de nacht dicht bij jou wil zijn. hey, schat, meen je dat? Oh, dat idee lijkt me reuze fijn. hey, schat, weet je dat? Ik heel de nacht dicht bij jou wil zijn. hey, schat, meen je dat? Oh, dat idee lijkt me reuze fijn. In mijn dromen, in de komen. Dan da da da. In jouw armen, din di di di. Wil ik me warmen, dan da da da. Hey schat, weet je dat? Ik heel de nacht dicht bij jou wil zijn. Hey schat, meen je dat? Oh, dat idee lijkt me reuze fijn. Hey schat, weet je dat? Ik heel de nacht dicht bij jou wil zijn. Hey schat, meen je dat? Oh, dat idee lijkt me reuze fijn. Vele nachten din, din, moest ik wachten, dan da, da, da. Maar nu blijf ik bij jou wil zijn. Hey schat, meen je dat? Oh, dat idee lijkt me reuze fijn. Hey schat, weet je dat? Ik heel de dag niet bij jou wil zijn. Hey schat, meen je dat? Oh, dat idee lijkt me reuze fijn.